Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Je tripje met het OV kan er wat anders uit gaan zien. Want alle openbaar vervoerbedrijven zeggen dat ze komend jaar door het coronavirus moeten snijden in de dienstregeling. Vertellen ze in NRC. Er wordt nu maar weinig gereisd met de trein, bus of metro. Dus lopen OV-bedrijven een hoop geld mis. Dat kan dus zomaar betekenen dat je vaste bus- of treintijd verdwijnt. Het is trouwens niet de bedoeling dat er hele trajecten worden geschrapt. In Thailand zit de noodtoestand er alweer op. Die werd vorige week uitgeroepen vanwege grote protesten. Al maandenlang gaan veel Thai de straat op... omdat ze onder meer willen dat de premier weggaat. De noodtoestand was niet echt een succes. Al die tijd werd er gewoon door gereld. In Noord-Brabant zijn twee drugslabs opgerold in Eersel en in Mil. Zes mensen zijn opgepakt en daar moest de politie voor aan de bak. Twee sloegen er op de vlucht. Ze moesten worden achtervolgd. Een derde probeerde zich te verstoppen op het dak. De labs worden nu door zwaar bewapende agenten bewaakt... om te voorkomen dat de spullen worden gestolen. Het is Wereldstotterdag. In Nederland zijn er naar schatting 170.000 mensen die stotteren... Ezra van 9 had er ook flink last van. Ik wou heel graag spreekbeurten doen, alleen daar stotterde ik heel veel bij. En dat vond ik echt niet fijn. Dankzij speciale ademhalingstherapie stottert hij al veel minder. Met een beetje inzet kan iedereen zonder stotteren door het leven, zegt het instituut waar Ezra ook therapie krijgt. Iedereen kan van het stotteren afkomen. En dat wil ik ook heel duidelijk zeggen. Niemand hoeft met het stotteren te leren leven. Je kunt er echt van afkomen. Het weer best bewolkt vandaag. Eerst in het noordwesten kans op een buitje. Later vanmiddag kan het in het zuidoosten flink losgaan met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 van Alpen naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Batuverdorp.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 to be with myself I'm centered. body's aching, system overload. Temperatures rising. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. en dan kijk je het systeem en dan zie je dat I Wish It Would Rain Down de volgende plaat is. En dan denk je, nee, nee, nee. Ik ben hier alleen in de studio, de tafel is leeg. Plaats gewoon een andere plaat. Carol Williams, Love Is You was dat. En dat, eh, dat loopje, dat ken je natuurlijk, want dat komt uh, uit Groovejet. Spillen 2000. Gaan we weer door tot de klok van 10 eh, uur. En dan zometeen ZFM Live. Tot zo. en dat was de Spiller met Groove. Ja, 2030 voor dus Carol Williams. Ja, en dan eh, nog 16 seconden en dan gaan we even naar het journaal. En dan komen we zo weer terug met uh, eh, ZFM in de ochtend. En ik heb sowieso de column van Tino Stuy voor je. Ik heb Jaap Koper voor je. Ik heb de directeur van de GGD voor je.